Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Gouverneur Rick Perry van de Amerikaanse staat Texas is aangeklaagd voor machtsmisbruik. Hij voorkwam met een veto de financiering van een afdeling van het Openbaar Ministerie... die onderzoek doet naar corruptie bij de overheid. Perry is een mogelijke presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij... bij de verkiezingen van 2016. Hij sprak zijn veto uit omdat de officier van justitie die de afdeling leidt niet opstapte. Zij was veroordeeld voor rijden onder invloed. Volgens justitie was het veto politiek gemotiveerd. Perry wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het onder druk zetten van een ambtenaar. Daarop staan jarenlange celstraffen. De politie in Tilburg is op zoek naar vijf mensen die in Goorle een woning hebben overvallen. De vijf gewapende daders drongen gisteravond laat het huis binnen. De vrouw die thuis was bleef ongedeerd. Het is niet bekend of de overvallers iets buitgemaakt hebben. Ze zijn gevlucht. De politie meldt op Twitter dat ze op zoek is naar de daders. In het noorden van Irak hebben strijders van de Islamitische Staat een dorpje aangevallen. Er zijn berichten dat daarbij Jezidis zijn gedood. Volgens twee Koerdische en een Jezidische bron zijn 80 mannen gedood en zijn 100 vrouwen gevangen genomen. Die berichten zijn moeilijk te controleren. De aanval was in de buurt van de berg Sinjar, waarop een paar dagen geleden nog tienduizenden Jezidis schuilden voor moslimstrijders. De meeste zouden inmiddels in veiligheid zijn gebracht. Oekraïne en Rusland spreken elkaar tegen over een incident aan de grens. Het Oekraïnse leger zegt dat het langs de grens met Rusland... een groep Russische militaire voertuigen heeft aangevallen en uitgeschakeld. Maar het Russische ministerie van Defensie zegt dat er geen aanval is geweest... en dat er überhaupt geen militair konvooi de grens is overgegaan. De NAVO zegt dat de Russische voertuigen wel zijn gezien op Oekraïns grondgebied. Het weer, een enkele bui, maar ook brede opklaringen en aan zee en stevige noordwestenwind, minimaal rond 12 graden.